Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De maximumsnelheid moet zo snel mogelijk omlaag... om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te herstellen. Het staat in een advies van de commissie Remkes aan het kabinet. Verder adviseert Remkes om gericht boerenbedrijven uit te kopen of te saneren. Dat zijn de maatregelen die op korte termijn mogelijk zijn. Volgend jaar mei komt Remkes met een tweede advies... met maatregelen voor de lange termijn. Kustgebieden moeten zich beter voorbereiden op overstromingsrisico's. Dat zegt een van de Nederlandse wetenschappers die meewerkte aan het nieuwste rapport van het IPCC. Dat rapport van het VN-klimaatpanel over oceanen, gletsjers en ijskappen werd vanochtend gepresenteerd. De onderzoekers waarschuwen dat de zeespiegel steeds sneller zal stijgen als er niets gebeurt, dat gletsjers zullen instorten en dat het heftiger zal gaan stormen. Buiten werktijd hoeven werknemers in de gehandicaptenzorg niet meer te reageren op berichtjes en telefoontjes van hun baas. Het staat in hun nieuwe CAO. En daarmee is voor het eerst in Nederland het recht op onbereikbaarheid vastgelegd. President Trump heeft inderdaad de Oekraïense president gevraagd... een onderzoek te beginnen naar zijn politieke rivaal, de democraat Joe Biden. Het blijkt uit een transcript van een telefoongesprek tussen de presidenten. De democraten in de VS zijn vanwege de kwestie... een afzettingsprocedure begonnen tegen president Trump. En Thomas Cook Nederland heeft uitstel van betaling aangevraagd. Daarop volgt meestal faillissement. Bij het bedrijf werken zo'n 200 mensen. Maandag had het Britse moederbedrijf van Thomas Cook al faillissement aangevraagd. Het weer tot slot. De komende uren trekken nieuwe buien het zuiden binnen. Vanavond en vannacht is het eerst op veel plaatsen nat. Later wordt het vooral binnenlands wel wat droger. En het koelt af naar 14 graden. Morgen start ook weer droog, maar in de loop van de ochtend opnieuw buien.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 Het is wat langzaam rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude 5 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdek richting Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand 10 minuten extra. A9 Alkmaar Diemen bij de af de AMC bijna 10 minuten vertraging.